Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland is gekend 32, vorig jaar was dat nog plek 16. De ongelijkheid in inkomen en politieke macht is hier zelfs toegenomen... blijkt uit de lijst van het World Economic Forum. net als vorig jaar voert IJsland de lijst aan. Noorwegen staat tweede, Finland derde, Rwanda staat op nummer 4. Het Britse Openbaar Ministerie heeft Libië gevraagd om de broer uit te leveren van de man die in mei een zelfmoordaanslag pleegde tijdens een concert van Ariana Grande. 22 mensen kwamen om het leven bij die aanslag in Manchester. Hashim Abedi zou op de hoogte zijn geweest van de plannen van zijn broer Salman. Hij reisde samen met hem een maand eerder naar Libië. Hashem werd daar een dag na de aanslag opgepakt. Het Britse OM wil hem vervolgen voor de moord op 22 mensen pogingen tot moord en medeplichtigheid van het veroorzaken van een explosie. Inwoners van landen met lagere inkomens lopen vijf keer meer kans om te moeten verhuizen voor extreem weer. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib over klimaatvluchtelingen. De afgelopen acht jaar moesten ieder jaar gemiddeld 14 miljoen mensen uit vooral Afrikaanse en Aziatische landen hun huis uit. Onder meer vanwege overstromingen en stormen. Volgens de ontwikkelingsorganisatie stoten de armste gemeenschappen nauwelijks broeikasgassen uit, maar worden ze er het hardst door getroffen. En de populariteit van Facebook blijft groeien. In september steeg het aantal gebruikers met 16 blijkt uit de kwartaalcijfers van het sociale mediabedrijf. Ook met de winst gaat het goed, die steeg met bijna 80 naar 4,7 miljard dollar. Facebook verdiende vooral meer aan advertenties voor de mobiele app. Het weer nog bewolkt, maar af en toe breekt de zon ook even door...